Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Er kunnen alleen flink meer huizen worden bijgebouwd... als de overheid met miljarden over de brug komt. Dat zegt een groep van onder meer bouwbedrijven, corporaties en gemeentes. In de eerste plaats eh, is alles veel duurder geworden. Eh, de inflatie is gestegen, de rente is gestegen. Dat betekent dat alles gewoon letterlijk en figuurlijk duurder is geworden. Die kosten die je niet kan maken. Dat betekent dat er wat geld nodig is om gewoon de woningexploitatie, de grondexploitatie rond eh, te krijgen. Ook willen ze dat woningcorporaties minder belasting hoeven te betalen. Al met al gaat het om 3 tot 5 miljard euro extra. De overheid wil dat er 100.000 huizen per jaar bijkomen, maar dat lukt niet tot nu toe. En over zes jaar moet er geen enkel kind meer in een gesloten jeugdzorginstelling zitten. Maar het is nog maar de vraag of dat gaat lukken. De inspectie ziet maar weinig alternatieven. Het kabinet wil dat er een meer menselijke manier van zorg komt. In de gesloten jeugdzorg mogen jongeren worden opgesloten in een isoleercel... of tegen de grond gedrukt worden door een begeleider. De inspectie ziet dat er nog geen goede andere manieren zijn... om jongeren met grote problemen te helpen. En een meevaller voor Donald Trump. De oud-president wordt aangeklaagd voor het manipuleren van de verkiezingsuitslag van vier jaar geleden. Terwijl hij zelf zegt dat dat helemaal niet kan. Een president is volgens hem immuun en kan dus niet worden vervolgd. Het Hoge Rechtshof gaat dat nu uitzoeken. Daardoor loopt de zaak tegen Trump vertraging op. In de stad Groningen komen niet één, maar twee slavernijmonumenten. Dat komt omdat nazaten van tot slaafgemaakten in Suriname en de voormalige Antillen... niet één monument willen delen met die van Indische Nederlanders. Je hoort de wethouder. Een monument maak je uiteindelijk voor de mensen in de stad. Eh, en dat betekent ook dat de draagvlak moet zijn voor wat je eh, eh, laat maken in de stad. Er is wel zo dat er een verbinding blijft tussen beide groepen en beide monumenten. Dus dat is vanuit de nazaten ook heel nadrukkelijk de wens. en dat met name ook het verhaal gewoon zit zichtbaar wordt in de stad eh, en, en ook breed ervaren kan worden. Wanneer de monumenten verschijnen in Groningen is nog niet duidelijk. Het weer nog vanochtend in Limburg nog wat zon. Verder is het vooral grijs met vanuit het westen regen. Het wordt 9 tot 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 Gameontwikkelaar EA schrapt honderden banen. Eerder maakten ook Sony en andere gamebedrijven al bekend dat er mensen weg moeten. De ontwikkelaars hebben onder meer last van de inflatie. Baanwielrenster Shanne Braspennings stopt er per direct mee. Het plezier is op en ze heeft geen motivatie meer voor de topsport, zegt ze. Haar hoogtepunt was op de Olympische Spelen in Tokio... waar ze goud won op de keirin. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt en periode met regen. Het wordt vandaag 8 tot 11 graden. sincere? Is it worth the energy?